uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw op grote schaal aanvallen uitgevoerd op infrastructuur in het westen, midden en zuiden van Oekraïne, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem worden opnieuw vooral energiefaciliteiten onder vuur genomen, zoals elektriciteitscentrales en verdeelstations. Zelensky roept inwoners daarom op om bewust met stroom om te gaan door herhaalde aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening... zouden inmiddels zo'n anderhalf miljoen Oekraïners zonder stroom zitten. De jongen van elf, waar gisteravond een Amber Alert voor werd verstuurd... is in goede gezondheid teruggevonden. Jaden werd vrijdag voor het laatst gezien. Hij kwam na schooltijd niet meer thuis. Omdat de politie zich grote zorgen maakte over hem... werd afgelopen avond een opsporingsteam aan het werk gezet... Net na middernacht maakte de politie bekend dat de jongen werd teruggevonden in Den Haag. In de Amerikaanse stad Dallas in Texas zijn twee medewerkers doodgeschoten in een ziekenhuis. Volgens de autoriteiten gebeurde het incident in de buurt van de verloskamer. Het motief voor het schietincident in Dallas is nog onduidelijk. De schutter is door de politie neergeschoten naar een ander ziekenhuis gebracht. Ferrari-coureur Carlos Sainz start bij de GP van de Verenigde Staten vandaag vanaf pole position. Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen start vanaf plek 2. Ferrari-coureur Charles Leclerc zette de tweede tijd neer tijdens de kwalificatie... Maar Leclerc wordt 10 plekken teruggezet... omdat hij al voor de zesde keer dit seizoen een nieuwe motor en turbo in zijn auto liet monteren... waar er drie zijn toegestaan. Voor de kwalificatie werd bekend dat Dietrich Mateschitz is overleden. De Oostenrijker was medeoprichter van energiedrank Red Bull en richtte ook het Formule 1-team op.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 I wanna like all week. I need that. I wanna be wherever you are, wherever you are. Twenty minutes till I'm home, and tell me all the ways you wanna make this go. Now I can't get enough. Now. It's official.